Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer huurders zijn klaar met de hoge servicekosten. Dat zijn kosten die bovenop de kale huur komen, bijvoorbeeld voor onderhoud in het pand. Afgelopen jaar is er 3800 keer aangeklopt bij de huurcommissie. Dat is 60% vaker dan het jaar daarvoor. Huurders kregen vaak gelijk, vooral in zaken tegen particuliere verhuurders. Gemiddeld kregen ze zo'n 660 euro per jaar terug. En het was een kort nachtje voor de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Tot 1 uur s'nachts zaten ze samen om knopen door te hakken. Vandaag is het D-Day in de formatie en moeten de vier partijen met een akkoord komen. PVV-leider Geert Wilders ziet het zonnig in. We hebben morgen nog wat werk te doen, maar ehm, ik denk dat dit goed gaat komen. Ehm, ik denk dat we er eh, zo ongeveer eh, bijna wel uit zijn. Hoop ik natuurlijk, want we moeten nog wat dingen doen. Maar ehm, ik zie dit niet meer fout gaan. Om tien uur praten de vier partijen verder. Onder meer over wie de nieuwe minister-president moet worden. Uiterlijk om 12 uur vanavond komen de informateurs met een eindverslag. En miljoenen moeten er op tafel komen om Vitesse overeind te houden. De club zit diep in de schulden, dus zonder dat geld trekt de KNVB de stekker eruit. Fans hielden in Arnhem een benefietwedstrijd om geld in te zamelen. Maar treurig was de stemming niet, hoorde verslaggever Danny Simons. Komt vanzelf goed. Ja, u gelooft de heilige in? Ja hoor. En hoe dan? Enthousiasme. Gewoon blijven doorvragen aan de vrienden van Vitesse. Die hebben ze nog steeds genoeg. Die moeten we over de brug komen. Over de brug komen. En bruggen hebben we hier genoeg. In totaal werd er 80.000 euro opgehaald voor de voetbalclub. De teller van de crowdfunding staat daarmee op ruim 1,6 miljoen. Dat is wel nog altijd veel minder dan de bijna 19 miljoen die Vitesse in de min staat. De KNVB praat vrijdag over het wel of niet voortbestaan van de club. En het weer nog een wisselend dagje met in het zuidwesten vooral wolken...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 Went upstairs just for receiving. Something told me you were leaving, so I looked out my window just to see you there coming straight back to me it, baby, do it on the beach. Do it, baby, do it down on the street.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 Meer huurders dan ooit vechten bij de huurcommissie de servicekosten aan en meestal met succes. Vorig jaar werden daarover 3800 zaken gestart, ruim 60% meer dan het jaar daarvoor. En de scheidsrechter uit Noord-Holland mag van de KNVB nooit meer een wedstrijd fluiten... nadat hij feest vierde met een winnend team in de vierde klasse. Hij klom na afloop van het feest het podium op om Engelbewaarder te zingen. Het weer in Zeeland nog wat regen. De rest van het land geregeld zon.